Er wordt opgeroepen, vrouwen en kinderen blijven thuis. Dat baart ons zorgen grote Ja, gisteravond sloeg de vlam al in de pan in Amsterdam-West. Er werd een tram bekogeld en in brand gestoken. En ook werden er anti-Joodse dingen geroepen. In Amsterdam geldt een demonstratieverbod na al het geweld sinds de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv vorige week. Toch wilden mensen vandaag demonstreren bij de Stopera. Daar is op dit moment een debat over die ongeregeldheden. Volgens de politiechef was de kans groot dat dezelfde relschoppers als gisteravond daar weer voor problemen gaan zorgen. De rechter heeft daarom besloten dat er bij de Stopera niet gedemonstreerd mag worden. Als het aan de regeringspartijen PVV en BBB ligt... worden er harde maatregelen genomen tegen de railschoppers in Amsterdam. PVV-leider Geert Wilders is er klaar mee. Ja, ik vind dat al die jongeren die dat nu gedaan hebben... en anderen die nu op jodenjacht zijn gegaan... die trams in de fik hebben gestoken... die stenen naar politie gooien... dat als het even kan, vaak hebben ze een dubbele nationaliteit... dat je die, eh, die de Nederlandse nationaliteit af moet nemen. En dat wordt wel lastig. Op dit moment kan de Nederlandse nationaliteit alleen worden afgepakt... bij mensen met een dubbel paspoort die zich bijvoorbeeld bijvoorbeeld aansluiten bij een terreurgroep... of meevechten in het leger van een ander land. En een Argentijnse voetbalclub ligt onder vuur na een promotiestunt. Deportivo Riestra, zo heet de club, stelde een influencer op in de basis. Het gaat om Spring, die miljoenen volgers heeft op Insta en YouTube. Hij heeft geen bal aangeraakt, want na een minuut werd hij alweer gewisseld. Bueno, está el cartel arriba. Afuera el 47, se retira Spreen que jugó apenas unos segundos en el partido. Adentro, camiseta número 17, el Tortu Fernandes. de Argentijnse club had de influencer zelfs een profcontract aangeboden... en hem ingeschreven bij de voetbalbond om die promo stun mogelijk te maken. De tegenstander is niet te spreken over de actie. Die noemt het een gebrek aan respect voor voetbal. Het weer, prima weer om te voetballen wel. Een mix van zon en wolken met vanmiddag op steeds meer plekken zon. Het is een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is voorbij. Er staat nog een enkele file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Vinkenveen en Knopend Amstel 7 kilometer.